De Griekse premier Tsipras zegt dat zijn land economisch weer kan gaan groeien nu een grexit is voorkomen. Vanochtend werd een akkoord bereikt met de Europese geldschieters na een marathonvergadering van 17 uur. In ruil voor hervormingen krijgt Griekenland de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro. Tsipras zegt dat dit geld zal worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen. Premier Rutte erkent dat hij een verkiezingsbelofte heeft gebroken. In 2012 zei Rutte dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Maar volgens de premier is de situatie van nu niet te vergelijken met die van een paar jaar geleden. De bekeuring op papier gaat nog dit jaar verdwijnen. De politie handelt boetes voortaan digitaal af. Dat is sneller en makkelijker en de bekeuring valt eerder op de mat, zegt de politie. Foutparkeerders krijgen in plaats van een papiertje een label om hun ruitenwisser. Een kleine week later zit de boete bij de post. De Franse politie heeft 18 medewerkers van een winkel in een voorstad van Parijs bevrijd. Het personeel van de Primark-vestiging werd vanochtend rond half zeven overvallen door twee of drie mannen. Zeker één van hen is gewapend en ze zijn waarschijnlijk nog in de winkel. Antiterreureenheden van de politie hebben het winkelcentrum omsingeld. Een van de overvallers zou een werknemer van Primark zijn. Op een eilandje in het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland zijn drie dode zeehonden gevonden. Van twee was de kop afgesneden. Volgens kenners worden in Zeeland wel vaker dode zeehonden gevonden, maar de vondst op het eiland is opmerkelijk. De koppen van kadavers afsnijden mag alleen met vergunning, omdat het om een beschermde diersoort gaat.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 Want zoals u weet eh, kan via de radio eh, eh, internationaal worden geluisterd naar ZFM en andere radiozenders natuurlijk. Dankzij internet www.zfm live.nl En ja, dat gebeurt ook in het buitenland, ook in Amerika en ook in Zwitserland en Oostenrijk en overal eigenlijk. En Susie Davis is hier te gast, even in de studio. Die is in Zandvoort bij familie. En dat is omdat zij ja, een aantal weekjes hier op vakantie is. En eh, nu eventjes komt kijken bij ZFM uh, eh, eh, Zandvoort... waar ze een trouw luisteraar van is, een fan van is, zeg maar. Ja, leuk. Mede dankzij Willem Bruis, die al die contacten heeft gelegd via Facebook. En zij bezocht onlangs, luisteraars, in Texas, Amerika. Het was in Texas, eh, zie hè? Ja, ze knikt, ja. Eh, Neil Diamond. En eh, daar is ze fan van. En ik ook. En dat komt goed uit. is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 is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't.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 cry een lekker oud Beatletje. I'll be back. If you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. your lies That if I ran away from you That you would want me to That I got a big surprise Oh, oh, oh, oh You could find better things to do Than to break my heart again This time will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I'll Be Back, oudje van de Beatles. Ja, nou, we zijn natuurlijk eh, Beatle-fan eh, Ruud Jansen en ik zelf. En eh, dat betekent dat ik de meeste uitzendingen luisteraars bij uh, van Lunst. ook wel een, een Beatle-liedje laat horen. We gaan eventjes genieten van mijn zoon Sven met Haven't Met You Yet... nummer van Michael Bublé. price, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stop, keep on track. I talk myself in, and I talk myself out, and I'll get all worked up, and then I let myself down. And I tried so very hard not to lose it, and I came up with a million excuses, and I thought of every possibility. Oh, and I know someday.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 gonna change me And now I can see every possibility oh. Somehow I know that it'll all turn out You make me work so we can work to work it out well, And I promise you, kid, that I'll give so much more than I'll get oh. I just haven't met you yet Well, there's. did it alone turn out? And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I'll get. Then I'll get, then I'll get, then I'll get. just haven't met you En Duif was dat met Heaven, eh, Met You Yet. En ik kreeg allemaal goede tips meteen eh, vanuit Amerika vandaan. Want eh, daar is een, een artiest die heet Kenneth Chesney. En Kenneth heeft een nummer uitgebracht, You Had Me From Hello. En dat moet erg goed wezen. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan hem draaien. Voor Susie Davis. one word that's all you said. Something in your voice caused me to turn my head. Your smile just captured me. And you were in my future, far as I could see. And I don't know how but it happens still. You ask me if I love you, if I always will. Well, you had me from hello, and I felt love start to grow. The moment that I looked into stole my heart And now you won't let go I never even had a chance, you know You had me from hello Inside 我。 Let someone in, but you had me from hello. I felt love start to grow The moment that I looked into your eyes You owned me It was over from the start You completely stole my heart And now you won't let go had me from hello. That's all you said. Something geleerd. Wat een prachtig nummer. Eh, de eh, artiest heet Kenny Chesney. Het is een, eh, ja, zeg maar een country jongen. het nummer heette You Had Me From Hello. We gaan even wat Duits draaien voor de mensen die hier op vakantie vanuit Duitsland zijn. En een beetje heimwee hebben naar Duitsland. Dan hebben ze een goede partner aan Freddie Quinn. Heimwee. Zeit. Bremen, so heißen Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern, so, fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles so weit, so weit, so schön. Schönwald zeigt. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang albájt kárgaló. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit, so weit ihr goldenen Sterne. So schön, schön war die Zeit. Grüßt so schön, die Liebe in der Ferne. So schön, schön war die Zeit. Mit Freud und Leid verringt die Zeit. Alles so so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit Duitse gasten dat ze Heimwee van Freddie Queen. Ja, je moet natuurlijk aan alle nationaliteiten denken. Eh, ik heb zojuist natuurlijk iets voor onze Amerikaanse gasten hier eh, vanmiddag bij ZFM Zand gedraaid. En daar kwamen ze zelf mee. Eh, Neil Diamond, eh, I Am I Said en eh, die andere zanger waarvan ik de naam <laughs> inmiddels alweer... nou, Kenny, Kenny. nou, in ieder geval, ik heb, hem, ik heb het opgeslagen in de bestanden, dus ik kan hem, ik kan hem alweer eens draaien. Ehm, de Fifth Dimension, eh, die eh, zit bij de telefoon... en die hebben nog one less bell to answer. eitje minder te bakken. Ja, ja. Ja, en één telefoontje minder te beantwoorden. Ja, dat is het eh, als je verkering uitgaat. Hè. Kan zomaar beuren. Zo Na het volgende liedje. Het regionale nieuws bij ZFM Zandvoort. U luistert naar uh, eh, ZFM Lunch, luisteraars. En dit zijn de Carpenters met uh, eh, Mr. Postman. Nee, please, Mr. Oh, Postman. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Kijk, als ze nog een brief meegenomen hebt voor me, hoor. Please, Mr. Postman. ZFM Zandvoort met Charles Duif. Dit weekend kwamen de DTM-bolides van Audi, BMW en Mercedes-Benz weer in actie op circuitpark Zandvoort. En ze werd er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke historie van de DTM op ons nationale autosportcircuit. Voor het 15e jaar maar liefst, luisteraars, in successie kwamen de prestigieuze Duitse tourwagenseries naar Zandvoort. En daarmee kent de Zandvoortse DTM-race de langste traditie van alle DTM-evenementen buiten Duitsland. Zelfs op een Duitse circuit als Oschersleben was de DTM niet vaker te gast dan op Zandvoort. De Zandvoortse DTM-historie kent een groot aantal memorabele momenten. Nou, DTM, DT staat in ieder geval voor Duitse tourauto's. En waar de M precies voor staat, ik zou het u niet kunnen zeggen. In het jaar 2001 was DTM voor het eerst in Nederland te gast in het tweede seizoen na heropleving van de serie zette DTM voor het eerst weer stap buiten de Duitse landsgrenzen. En eind september vond het voorlaatste DTM-weekend op Zandvoort plaats. toen werd het evenement overschaduwd door de aanslagen van 11 september, die kort daarvoor hadden plaatsgevonden. Vandaar dat het raceweekend een wat sober karakter had en allerlei geplande festiviteiten toen niet doorgingen. Dit weekend heeft Antonio Felix da Costa de DTM-race eh, op Zandvoort op zijn naam geschreven. Portugees zag de Braziliaan Augusto Vargas en de Canadees Bruno Sprenger naast zich op het podium eindigen. Felix da Costa was ook al van het begin van de race zien nummer 1 en die leidende positie gaf hij ook niet meer uit handen. Het was zijn eerste overwinning dit seizoen. Op het evenement kwamen maar liefst 31.000 betalende toeschouwers af. Het is een zeer mooi aantal heel goed voor de Zandvoortse economie. Nou, ik, eh, ik lees eh, van de redactie dat eh, er edities zijn geweest met meer bezoekers. Maar dat kwam dan omdat er een Nederlandse coureur meedeed. En ieder jaar is het overigens weer anders. Maar we hebben ook dit jaar weer een hele spectaculaire race gezien. Alles Kees Koning van Circuitpark Zandvoort. Zaterdag, aan het eind van de middag, zijn twee mannen aangehouden die geprobeerd hadden een motor te stelen vanaf de boulevard Barnaar. Het tweetal, 19-jarige Amsterdammers, werd door voorbijgangers betrapt waarna de politie werd gebeld. Het duo voelde zich betrapt en ging er vandoor op hun scooter, maar kon korte tijd later worden aangehouden in dezelfde straat. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau. Bij een overval op de Bennebroekerweg in Hoofddorp zijn gisteravond twee gewonden gevallen. Twee auto's kwamen op de kruising met de spoorlaan door nog onbekende oorzaken door een botsing. Door de aanrijding klapte een van de auto's tegen de bewegwijzeringsborden en de bestuurder raakte daardoor bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden gezaagd. Ook een vrouw in de andere betrokken auto raakte gewond. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeluk waren de spoorlaan en een gedeelte van de Bennebroekenweg ruime tijd afgesloten. Zondag, iets na middernacht, zijn in Haarlem twee mannen aangehouden die in de omgeving van het Begijnenhof mensen bedreigden met een vuurwapen. Althans, zo leek het. Het bleken twee Haarlemmers van 21 en 51 jaar oud te zijn die met een balletjespistool vanuit een auto op mensen richten. Ze hebben niet geschoten en het duo is meegenomen naar het politiebureau. Op zaterdagmorgen hield de politie in Haarlem een 24-jarige man zonder bekende woonplaats aan wegens mishandeling van twee treinconducteurs. Omstreeks 1 uur 15 middernacht stond een treinstel op het station Haarlem. Twee conducteurs, mannen van 28 en 40 jaar oud, wilden het vervoersbewijs van de verdachte controleren. De man liet hen geen kaartje zien, maar probeerde uit de trein weg te komen. Toen een van de conducteurs hem wilde tegenhouden, werd deze meteen in zijn maag gestompt. Er ontstond een worsteling waarbij beide conducteurs klappen kregen en uiteindelijk kon de verdachte worden vastgehouden en kon de politie worden gewaarschuwd. De politie bracht de man over naar het politiebureau voor verhoor. Beide conducteurs hebben aangifte gedaan. Een 18-jarige Haarlemmer is zaterdag ernstig mishandeld op de Grote Houtstraat in Haarlem. De politie is op zoek naar getuigen. Volgens de politie stond de man met een 17-jarige vriend voor een restaurant. Uit het restaurant kwamen vijf of zes personen die zich direct agressief gedroegen ten opzichte van de twee jongens. Toen er een klap werd uitgedeeld kwam het slachtoffer ten val. Op de grond werd hij vervolgens meerdere malen geschopt en geslagen. Nou, na deze laffe daad, ik noem het maar weer zinloos geweld, gingen de verdachten even door. De jongen is ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht. Heeft u iets gezien? Laat het vooral de politie weten. Bewoners van de Eikmanlaan in Heemstede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op een bijzondere manier uit hun slaap gehouden. Dat heeft de politie laten weten. De buren hoorden voortdurend een gierend geluid uit de huizen komen, maar omdat er niemand thuis was, schakelden ze de politie in. De brandweer werd erbij gehaald, die met eh, een ladder de woning inging. Na onderzoek bleek een drooggelopen cv-ketel de boosdoener te zijn. De brandweer heeft de stekker eruit getrokken en toen is de rust eh, wedergekeerd. Tot zover het nieuws bij ZFM Zandvoort. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vandaag is het een groot deel van de dag geheel bewolkt. Vanochtend viel lokaal een beetje regen, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen harder regenen. Er is maar weinig ruimte voor de zon. Er staat een meest matige westenwind en gematigde temperaturen. De maxima liggen tussen de 19 graden op de Wadden en 21 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond trekt de neerslag naar het oosten weg en kan de zon nog even voorzichtig doorbreken. Het zal minimaal zijn, want vannacht is het weer geheel bewolkt met opnieuw wat regen. Temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen, ik kan het niet anders eh, zeggen voor uw luisteraars, is een vergelijkbare dag met verspreid over de dag enige regenval. De droogte houdt echter aan, want de hoeveelheden regen zijn beperkt. Tussen de regen door is er wel iets vaker kans op de zon. De wind draait iets naar het zuidwesten en het wordt 19 tot 23 graden. Woensdag is een overgangsdag Vooral in de ochtend zijn nog buien mogelijk, met name in het noorden en westen. In het zuiden en oosten schijnt in de middag de zon geregeld. De middagtemperatuur doet nog een stapje omhoog naar 20 graden in het noorden en lokaal alweer een zomerse waarde van 25 graden in het midden van het land. Donderdag en vrijdag gaat de aanvoer van warme lucht door. Zonnige perioden en enkele wolkenvelden wisselen elkaar dan af is weer volop zomer in het land, met op donderdag 22 tot 29 graden en op vrijdag wordt het zelfs 25 tot 32 graden. Nou, zoals het vaker gaat, wordt het warme weer op vrijdagavond weer afgestraft met regen- en onweersbuien. De dagen daarna blijft het met een temperatuur van rond de 25 graden nog prima zomerweer. En daarbij wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. Nou, niet helemaal negatief. Tot zover het weerbezien van Zandvoort. We gaan even jazzy verder. We nemen de A-Train. Take the A-Train is Nicky Velasquez. You must take the A train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 take that A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the train, you'll find you've missed the quickest way to get to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 met de Diet Train. Een lekker zwingend stuk. Dit is Nightbird met These Boots Are Made. Nou, begrijp het al. Om te lopen voor walking. there's something for me Something you call love but confess You've been messing where you shouldn't be messing And now someone else is getting all your best These boots are made for walking That's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you you keep losing when you're out and bet. You keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all be thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches. And what he knows, you ain't have time to lose. These boots are made for walking, that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. forget. Nou, we zien wel hoe het loopt, hè? Nancy Sinatra, die eh, deed het al dunnetjes voor. Maar dit is de groep Nightbird. Die hebben er dan weer een snelle bossa nova van gemaakt. dan is het zover. Dan gaat Willem Bruist hier weer een heerlijk programma eh, presenteren. Tussen de klok van 10 uur en 12 uur eh, s'avonds, luisteraars. Summer feeling, eh, zal ik maar zeggen. Summer in the city. Bij Willem. Summer Songs at the Beach, zo heet het programma. 15 juli dus van 10 uur tot 12 uur kun je luisteren naar het zomergeluid van ZFM. De best summer songs ever komen voorbij. 106.9 en 104.5 op de kabel. En uh, eh, ZFM, tussenliggend streepje live.nl op internet natuurlijk. Ziggo, kanaal 40, dat eh, moest ik ook nog even meegeven. Aankomende woensdag dus eh, tussen de klok van 10 uur s'avonds tot 12 uur s'nachts. Summer Songs at the Beach, Willem Ruist. Baby, don't you know Summer in the City. Ja, het werd zomer, zal ik maar zeggen, luisteraars. Rob de Nijs, hij is het helemaal met me eens. Het leek wel zomer, toch was het pas eind mei. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een jij was 28. En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik ben hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichterbij En als een jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd zomer. Het werd zomer. eerst in heel Ja, waar moet ik in godsnaam beginnen? Ik wist het niet, dus ik denk ik bel Andy Williams even op. In de hemel, want daar woont hij tegenwoordig. Ik zeg Andy, where do I begin? Where do I begin? To tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is all. and the The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. special things it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she. Nou, dan sluit ik het eerste uur ook maar af met een mooie My Romans. Dit is eh, Carly Simon. Tot na reclame, Niels, reclameluisteraars. Het tweede uur van uh, eh, ZFM Lunch. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No